Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Staten willen snel weer gaan praten met Noord-Korea over denuclearisatie. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd... nadat Noord-Korea had beloofd een belangrijke testlocatie voor raketten te sluiten. Pompeo heeft de Noord-Koreaanse delegatie volgende week in New York uitgenodigd. Hij hoopt dat Noord-Korea stopt met het kernwapenprogramma voor januari 2021... Dat is rond het eind van president Trumps eerste termijn als president van de VS. In Colombia is vorig jaar een recordhoeveelheid coca verbouwd, de grondstof voor cocaïne. Volgens een rapport van de Verenigde Naties werd eind vorig jaar in Colombia op 171.000 hectare land coca verbouwd. Met het geoogste cocablad kan bijna 1400 ton cocaïne worden geproduceerd. Colombia is de grootste producent van cocaïne ter wereld, voor Peru en Bolivia. Het aantal terroristische aanslagen is vorig jaar wereldwijd gedaald met bijna een kwart, naar zo'n 9600 aanslagen. 19.000 mensen kwamen daarbij om het leven en dat is een nog grotere daling. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aantal aanslagen en doden is nu terug op het niveau van rond 2013. En de meeste aanslagen waren in Afghanistan, India, Irak, Pakistan en de Filipijnen. Glennis Grace heeft de finale van America's Got Talent niet gewonnen. De Nederlandse zangeres zit niet bij de top 5 van de 10 finalisten. Illusionist Shin Lim kreeg de meeste stemmen van het Amerikaanse publiek. Hij krijgt een miljoen dollar en een optreden in Las Vegas. Voordat de uitslag bekend werd schreef Glennis Grace op Instagram... al dat America's Got Talent voor haar een reis was die haar leven heeft veranderd. Het weer, vooral aan zee nog een stevige zuidwestenwind. In het noorden mogelijk wat regen, minima tussen 14 en 17 graden. Vanochtend zwakte de wind wat af. Verder vandaag landinwaarts vrij zonnig. In het noorden en westen meer wolken. Het wordt 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland.